Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten dat na afronding van de studie in Nederland blijft, neemt toe. Waar voorheen jaarlijks zo'n 20% van de afgestudeerden in Nederland ging werken... gaat het steeds vaker om ruim een derde. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Minister Dijkgraaf van Onderwijs noemt het goed nieuws... omdat de studenten bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie. Maar in het onderwijs kampen docenten met overvolle collegezalen en een hoge werkdruk. In het zuiden van Limburg is vanavond overlast ontstaan door hevige regenval. Zo is een deel van de A2 richting Eindhoven afgesloten vanwege wateroverlast. In onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg loopt het water over de straten. En ook zijn sommige kelders ondergelopen. De kelders van het UMC Maastricht zijn ook ondergestroomd, meldt 1 Limburg. Toeristen die op de drukste dagen naar Venetië willen... moeten voortaan hun bezoek van tevoren boeken en daar 5 euro voor betalen. Dat heeft de gemeenteraad van Venetië besloten. Met de proef moet het massatoerisme enigszins worden teruggedrongen. Jaarlijks trekt de populaire Italiaanse stad miljoenen toeristen. En nu de pandemie voorbij is, wordt gevreesd voor nog hogere aantallen. De heffing geldt alleen voor bezoekers van boven de 14 jaar. Inwoners van de regio Veneto of mensen die familie hebben in Venetië... mogen gratis de stad in op drukke dagen. En een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Biden is een stap dichterbij gekomen. De republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, start een vooronderzoek. Vooral naar zakendeals van Bidens zoon, Hunter. McCarthy stelde dat er serieuze aanwijzingen zijn dat Joe Biden tijdens zijn vicepresidentschap zijn invloed zou hebben misbruikt om te profiteren van zakenrelaties van zijn familie. De democraten zeggen dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Het weer, vannacht op de diverse plekken regen, mogelijk met onweer en zo'n 15 graden. Komende ochtend valt er af en toe nog een bui, daarna droog met steeds meer zon bij een graad of 21.